3 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. In Maarhezen in Brabant zijn door een stroomstoring in een varkensstal 2100 varkens omgekomen. De zuurstofvoorziening was uitgevallen. Dat in combinatie met de warmte werd de varkens fataal. In de stal was het ruim boven de 40 graden. De NVWA gaat onderzoek doen en dat bestaat uit gesprekken met de eigenaar... en het onderzoeken van de installaties afgelopen twee dagen zijn er op verschillende plekken in het land al dieren doodgegaan... doordat stroom was uitgevallen en door de hitte. Esso eh, moet precies in kaart brengen wat de risico's zijn als een raffinaderij opnieuw wordt opgestart. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een rapport... naar aanleiding van de grote brand bijna twee jaar geleden in de Botlek. Die ontstond bij de herstart van de raffinaderij. De onderzoeksraad concludeert nu dat Esso de, eh, de risico's van het opstarten niet goed in beeld had. Bij de brand raakte niemand gewond. Uit een analyse na de brand blijkt dat de bodem van het Esso-terrein niet verontreinigd is. Drinkwaterbedrijf Brabantwater roept mensen op om het watergebruik beter te spreiden over de dag. Door de extreme hitte wordt vooral tijdens de piekuren meer water gebruikt. Die zijn tussen 7 uur en 9 in de ochtend en in de avond. Een was draaien of de tuin sproeien kan beter na 9 uur s avonds, zegt het bedrijf. Door de hoge druk tijdens die piekuren kunnen er lekkages optreden. Daardoor wordt de druk op het water in buitengebieden juist laag. Mensen kunnen daar dan zonder water komen te zitten. In het zuidwesten van Frankrijk is bij opgravingen een gigantisch bot van een dinosaurus gevonden. Het is 2 meter lang en weegt 500 kilo. Waarschijnlijk is het een dijbeen van een sauropoda, een planteneter met een lange nek. Het is vermoedelijk het grootste dier dat op aarde heeft geleefd. Dinosaurussen leefden meer dan 140 miljoen jaar geleden. Het weer het is zonnig en erg heet. De maxima liggen tussen de 33 en 39 graden. Later vandaag op de warmste plekken mogelijk een onweersbui. Morgen wordt het in het zuiden een stuk minder warm, maximaal 27 graden.